Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Toulouse zijn aan het einde van drie explosies gehoord... bij de woning van de verdachte van zeven moorden. Het is onduidelijk of de politie het huis is binnengevallen. De loco-burgemeester zei dat de aanval was begonnen... maar volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken... waren de explosies bedoeld om de verdachte, Mohamed Merah, te intimideren. Door de explosies is de deur uit de woning van Merah geblazen. De politie heeft zijn huis nu bijna 24 uur lang omsingeld, maar hij weigert zich over te geven. De verdachte heeft bekend dat hij bij drie aanslagen in de regio van Toulouse drie militairen, drie kinderen en een rabbijn heeft doodgeschoten. Drie statenleden van de PVV-fractie in Noord-Holland gaan mee met Hero Brinkman en verlaten de partij. De twee overige statenleden blijven PVV-leider Wilders steunen. Dat is het resultaat van overleg afgelopen avond in Haarlem. Hero Brinkman was behalve Tweede Kamerlid ook fractievoorzitter van de PVV in Noord-Holland. Gisteren verliet hij de partij. Hij was niet meer eens met de koers van de PVV zoals Wilders die uitstippelde. Brinkman zegt in een reactie ontzettend tevreden te zijn dat drie Noord-Hollandse statenleden de partij ook hebben verlaten. Hij zegt dat ze met z'n vier doorgaan als één groep. Online spelletjesgigant Zynga heeft het bedrijf gekocht achter de populaire game Draw Something. Het overnamebedrag is niet bekendgemaakt. Draw Something is in korte tijd razend populair geworden onder gebruikers van smartphones. Het is een soort digitale versie van Pictionary waarbij spelers van elkaar moeten raden wat ze hebben getekend. Het spel is meer dan 30 miljoen keer gedownload en daarmee is het een van de snelst groeiende apps aller tijden.